uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken... hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid... waar ze zelf een direct belang bij hebben. Toch deden 18 politici die zelf een boerenbedrijf hebben... of een andere baan in de landbouw... dat wel bij het stikstofbeleid... In in negen provincies. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen, zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de industrie en de luchtvaart niets hoeven te doen. Rutte wil niet met ruilschoppers om de tafel, wel met boeren die willen praten over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. Het wordt voorlopig steeds drukker op de weg, zegt de ANBB in de Telegraaf. Er komen steeds meer auto's, die ook steeds vaker tegelijk worden gebruikt. Het openbaar vervoer is voor veel mensen geen alternatief... omdat de dienstregeling volgens de ANBB wordt uitgekleed vanwege personeelstekorten. De organisatie voorziet nu een permanent verkeersinfarct. De politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, Vlaardingen, IJmuiden en Amsterdam. Daarbij werd een gespecialiseerd zoekteam van Defensie ingezet. Ook waren er drugs- en geldhonden aanwezig. Met apparatuur werd in muren van woningen en loodsen gekeken. Hoeveel cocaïne er is gevonden wil de politie nog niet zeggen. Er zijn zes mensen aangehouden. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 12 en 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met wat stapelwolken en lokale bui.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 I don't need it. like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh.